uur. Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. De West-Oekraïnse stad Lviv is vanochtend vroeg opgeschrikt door explosies. Volgens lokale functionarissen zijn de luchtverdedigingssystemen bezig... om een Russische droneaanval af te slaan. Plaatselijke autoriteiten melden dat een man en een vrouw... onder het puin van een gebouw vandaan zijn gehaald. De man is zwaar gewond, de vrouw bleef ongedeerd. Op verschillende plekken in het land zijn gisteravond explosies geweest. Twee in Amsterdam en eentje in Winschoten in de provincie Groningen. Om half elf werd er een explosie gemeld bij een woning in Amsterdam-Zuidoost. En een half uur later was het raak in Weesp, dat sinds vorig jaar deel uitmaakt van de gemeente Amsterdam. Daar was een explosie in het portiek van een woning. In Winschoten werd een pand in het centrum getroffen door een explosie. Bij de explosies raakte niemand gewond. De Indiase minister van Buitenlandse Zaken noemt het absurd dat Canada zijn land ervan verdenkt betrokken te zijn bij de moord op een Sikh-leider in brits Columbia. Dat gebeurde in juni. Canadese premier Trudeau zei gisteren dat de inlichtingendiensten onderzoeken of Indiase agenten de moord hebben gepleegd. Daar zouden ze serieuze aanwijzingen voor hebben. Als die blijken te kloppen, dan is dat een volstrekt onacceptabele schending van onze soevereiniteit, zei Trudeau. India beschouwde de Sikh-leider als een terrorist omdat hij voorstander was van een eigen Sikh-staat in India. De welvaart in Nederland moet eerlijker verdeeld worden, vindt bijna twee derde van de Nederlanders. Blijkt uit een representatief onderzoek van Ipsos, een opdracht van de NOS. Percentages verschillen wel per politieke voorkeur. Bij linkse partijen ligt het onder 80 maar ook onder VVD-kiezers is ruim 40 daar voorstander van. De eerlijkere welvaartsverdeling moet volgens Nederlanders vooral betaald worden door bedrijven en mensen met hoge inkomens meer belasting te laten betalen. Het weer in de ochtend is een sluierbewolking waar de zon op veel plaatsen doorheen schijnt. In de middag worden de wolken dikker en kan in de noordwestelijke helft van het land soms regen vallen.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 Dat blijkt uit een enquête van het COA onder het personeel. De welvaart in Nederland moet eerlijker verdeeld worden, vindt bijna twee derde van de Nederlanders. Dat blijkt uit een representatief onderzoek van Ipsos in opdracht van de NOS. De meeste mensen vinden dat de belasting voor bedrijven en hogere inkomens omhoog moet...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 Dus pak je radio. Ben naar Frans en zet hem op 106.9. 106.9. Zie 24 uur per dag. Hete zomerhits. This is number one champion sound. Yeah, Estelle, we about to get down. Get the hottest in the world right now.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 Take me to New York, I'd love to see LA. I really want to come pick you with you. tight. Like the way he's speaking, his confidence is peaking. Don't like his baggy jeans, but I'ma like what's underneath it. And no, I ain't been to MIA. I heard the Cali never rains, in New York's wide awake. First, let's see the West End. I'll show you to my bedroom. I'm liking this American boy, American boy. Take me on a trip, I'd like to go someday you Let's go shopping, maybe then we'll go to a cafe. Let's go on the subway, take me to your hood. I've never been to Brooklyn and I'd like to see what's good. Dressed in all your fancy clothes. Sneakers looking fresh to death, I'm loving no show toes. Walking that wall, talk that slick talk I'd like to go someday Take me to New York, I'd love to see LA I really want to come pick you Who killing them in the UK?